Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. In tienduizenden leerkrachten bijeengekomen om te protesteren tegen bezuinigingen op het passend onderwijs. Er worden 40.000 leraren en onderwijsmedewerkers verwacht. Ze zijn tegen de plannen van minister Van Bijsterveld om het passend onderwijs te korten met 300 miljoen euro. Van Bijsterveld is niet aanwezig in de arena omdat ze van de Algemene Onderwijsbond niet mocht spreken. Wel was ze welkom geweest in het publiek. Van Bijsterveld zegt dat ze zich nu liever gaat voorbereiden op het debat. In totaal wordt vandaag op 3300 basisscholen en middelbare scholen actie gevoerd tegen de bezuinigingplannen. Als Griekenland failliet gaat en uit de eurozone stapt, dan kan de rekening voor banken en overheden oplopen tot 1000 miljard euro. Dat staat in een uitgelekt rapport van de internationale bankenorganisatie IIF. Zo becijferen de banken dat in geval van een faillissement de Europese Centrale Bank 177 miljard euro kwijt is. Veel meer dan de ongeveer 50 miljard waar tot nu toe van wordt uitgegaan. Voor de Nederlandse bank wordt de strop geschat op 10 miljard. Eind van deze week moet duidelijk zijn hoeveel banken bereid zijn de Griekse schuld af te schrijven en hoeveel ze voor hun rekening willen nemen. Er bestaat twijfel over het Zwitserse bedrijf dat belangstelling zou hebben voor overname van Netcar in Born. De onderneming heet QPM. De directeur werd vanochtend geciteerd in het FD. Maar in Zwitserland is het bedrijf een grote onbekende. Het handelsregister kent het bedrijf niet en op het postadres van QPM zit een advocatenkantoor. Volgens de directeur werken er 50 mensen bij QPM. Vooralsnog is niet na te gaan of dat klopt en wat die mensen dan precies doen. Dan het weer, afwisselend stapelwolken en zon. Het is zo'n 9 graden bij weinig wind. Morgen vanuit het noordwesten neerslag. Vooral smiddags gaat het stevig regenen. temperatuur loopt uiteen van 7 graden in het noorden tot 9 in het zuiden. Dit was het... Bakker van de ANWB. Er staat een file op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam bij de Heinenoordtunnel 2 kilometer.